4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Oud-commandant Karremans van Dutchbed is in het buitenland gaan wonen... omdat hij zich in Nederland niet meer veilig voelde. Hij zei dat gisteravond in Nieuwsuur. Na de val van Srebrenica werd hij in Nederland nageroepen en uitgejouwd. Hem werd verweten dat hij te weinig heeft gedaan... om de moord op 8000 moslims in Srebrenica te voorkomen. Karremans zegt dat hij er rekening mee houdt... dat hij zich voor de rechter moet verantwoorden... voor de val van de moslim-enclave. Het OM doet onderzoek of de drie leidinggevende militairen van Dutchbed persoonlijk iets te verwijten valt. Karamans blijft erbij dat hij heeft gedaan wat hij kon... en dat hij zichzelf zag als een roepende in de woestijn omdat er geen hulp kwam. Ook hield hij er rekening mee dat hij zelf niet levend uit Srebrenica weg zou komen. Het leger des Heils wil ook onbruikbare kleding gaan inzamelen. De organisatie wil katoenen kleding zoals kapotte spijkerbroeken, versleten handdoeken en beddengoed gaan recyclen. Nu staat op de containers dat er alleen herdraagbare kleding in mag. Het versleten katoen wordt straks gebruikt om nieuwe overhemden, broeken en t-shirts van te maken. Zo wil het leger des Heils het milieu ontlasten... omdat voor de productie van nieuw katoen veel landbouwgrond nodig is. De inzameling is gestart als experiment in Almere. Burgemeester Jorritsma leverde als eerste een oude spijkerbroek in. Over een paar maanden besluit het leger des Heils of het in heel Nederland versleten katoen gaat inzamelen. FC Twente heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. In Roemenië werd het tegen eh, FC Vaslui 0-0... nadat Twente de thuiswedstrijd met 2-0 had gewonnen. Vrijdag wordt bekend wie de tegenstander van Twente wordt... in de laatste voorronde van de Champions League. Het weer in het noordoosten nog een bui, verder opklaringen met kans op mist.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 I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance, but I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. a warning. I should have been in by ten. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight. It's alright. Dancing in the moonlight on this long hot summer night. and I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. de jaren 70, 1977 om precies te zijn. Je hoorde de stem van Philip Lynott ten tijde van Thin Lizzy 1977 en Dancing in the Moonlight. Straks over een half uurtje ongeveer, dan eh, mag er weer gelachen worden. We hebben cabaret, oud cabaret, ook uit de jaren 70 van Nederlands Hoop. En het heeft allemaal te maken met eh, vakantie, vakantieperikelen. Nederlands Hoop dus over een half uur. En verder nog eigen opnames van onder andere zangeres Rachel Louise... zal die voorbij horen komen. Bedragen die je af en toe doen duizelen. Dan heb ik het niet over het Amerikaanse begrotingstekort... Daar, <laughs> daar raak je helemaal van inkomen. Maar in ieder geval duizelingwekkend is wel een bedrag van uh, eh, 493 miljoen euro. Het bedrag dat uh, de Ierse rockband U2 hier verdient... met de meest succesvolle, succesvolle concerttournee alle tijden... de 360 Degree Tour. Did some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't I went out searching, looking for one good man, a spirit who would not bend or break, who would sit at his father's right hand. says I'll be home soon. Yeah, I went out for the papers, told her I'd be back by noon. Yeah, I left with nothing, but the thought you'd be there too, looking for but the thought of 1993 verscheen van hun de cd Zuropa. En een van de songs, daar was niet de stem van Bono te horen, maar van Johnny Cash. Eigenlijk was het wel de bedoeling dat Bono dit The Wanderer zou zingen. Maar gaandeweg de productie had Bono zoiets van... ja, ik zing het wel, maar eigenlijk past dit beter bij Johnny Cash. En dat hield hij vol. En de twee, Johnny Cash en Bono, die hadden elkaar al eerder ontmoet... En een telefoontje werd gepleegd, een fax werd eh, verstuurd. En ja, Johnny Cash had natuurlijk geen moeite om YouTube bij te staan in de productie van Zuropa. 1993, toen verscheen dat album. Je hoorde The Wanderer. You van vorig jaar voor de band Strain. Hey Soul Sister. In de rockmuziek heb je meisjes met een gitaar, maar je hebt ook eh, meisjes met vleugel. En zo een is eh, Rachel Louise uit Utrecht. Hier hoor je ze met At The Disco in een eigen opname. 21 juni jongsleden, s ochtends vroeg in het programma van Giel Belen. Rachel Louise dus, met At The Disco. I'm always losing stuff on the train. I thought it was obvious that for some reason I'm not quite the same, and I can deal with annoying myself when I forget to finish my sentence again, or basing life upon feeling only or not knowing when to say when, and my mind goes up and down down instead of up. It's up and down and down instead of up. Is it you or me or me instead of you? And the only place I can't forget it. It's at the disco. My life is starting at the disco. I lose track of time at the disco. My head stops running, cause it's easier not to think. Oh, it's easier now to worry about a thing. Cause I hate randomly crying. van Rachel Louise at de disco. Ja, als we het over disco hebben. Echte disco eh, uit de jaren 70. in de homo-top 100 staan. Veel aandacht komend weekend voor eh, de homocultuur. Vanavond dus eh, in een speciale uitzending... een gezamenlijk programma van Caro en Vader, gepresenteerd door Arie Boomsma. <laughs> nu heb ik het goed. En eh, Claudia de Brij. En programma dat wordt trouwens zaterdagnacht herhaald. Maar in ieder geval uh, vrijdagmiddag op Radio 3... de zoveelste editie van de homo-top 100. En dit soort plaatjes kan je er ook in tegenkomen. De best disco in town van de Ritchie Family. Een gezelschap, overigens geen bloedverwanten eh, van elkaar. Een gezelschap dat destijds bijeengebracht werd door Jacques Morelli. En die Jacques Morelli die, eh, was destijds ook de bedenker van de Village People. En die zul je ongetwijfeld wel tegenkomen in die uh, Homo Top 100. Disco muziek dus, uit de jaren 70 die je hoorde. Dit is als ik de term mag gebruiken, disco-muziek van vandaag de dag. FM, Fright Music, FM, Far East Movement, FM, FM. samenwerking van de Britse zanger Frank Music... met het gezelschap The Rocketeers. Do It in the AM. En AM kan je dan in deze song op verschillende manieren eh, opvatten. Vooral als eh, Frank Music wordt afgekort als FM. FM en AM gaan door elkaar. In ieder geval AM kan staan voor Ed Morning, maar ook voor AM, de middengolf. En op dit moment, eh, als je naar de middengolf luistert... dan luister je naar Radio 1 op 747 AM. Maar in de loop van de dag gaat deze frequentie weer terug naar Radio 5. En Radio 1 zal dan te beluisteren zijn op de 748 AM over de hele Benelux. En dat is wel weer interessant. 748 AM, de oude frequentie van de BBC World Service. En daarmee kan het hele land weer eh, ongestoord genieten van Radio 1 op waar je ook bent in Nederland. En in de Benelux en in Noord-Frankrijk. Dit wordt feest, One Evening. slum, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said the time. Arena... maar wel het Koninklijk Theater Carré vervijst. Aanstaande, nou aanstaande, 15 <laughs> eh, oktober zal het zijn. Dan zal zij optreden in het Koninklijk Theater Carré. En dan heb ik het over Feist, afkomstig uit eh, Canada. Bekend van hits als 1, 2, 3... En ook dit wat je hoorde, One Evening van Feist. Zo kun je gaan luisteren naar eh, oud-conferentiewerk, jaren 70 conferentiewerk van eh, Nederlands Hoop. En daarna hoor je de Red Hot Chili Peppers. Maar eerst Sheryl Crow. geworden... en mijn fietstocht langs de Jeugdbergen was mislukt... omdat ik geen vader en moeder wilde zeggen tegen twee mensen... die mijn vader en moeder helemaal niet waren. Maar mijn vader wilde een kerel van me maken... en daarom reden we die morgen vroeg op de Brommer... naar de uitvalsweg naar Utrecht. Ga hier nou maar staan en steek je duim krachtig omhoog... en hou je bordje Tokio de goede kant op. Zelf ging ik achter een oude eikenboom staan. Daar stond ik met mijn gebleekte spijkerpak. Mijn plastic opengewerkte sandalen. Mijn rugzak met vergroomd draagstel. En mijn haarband. Om twaalf uur kwam mijn moeder met de tram en de lunchpakketten. Ze ging ook achter de boom staan. Na twee uur zei ze, we zullen voor je duimen, jongen. En vijf minuten later scheurden ze voorbij in een Alfa Romeo. Ikzelf moest nog een uur wachten op een kanariegele DAF. De chauffeur begon onmiddellijk over mijn knie te strijken. Ik zeg, handjes thuis, meneer. Hij zegt, oh, ik dacht dat het een versnelling was. Ik zeg, we zitten in een DAF, meneer, die heeft helemaal geen versnelling. Toen zei hij, oh nee, ik dacht dat het mijn pinter een pookje was. Toen zei ik, nou, het was mijn pookje. Of het pinter is, moeten we nog maar afwachten. Zo gauw als die kool stapte ik uit en ik rende terug naar het uitgangspunt. Gelukkig zaten mijn ouders nog achter de eikenboom. Na drie weken brak de bouwvakvakantie uit. En ik werd meegenomen door een gezin in een Opel Record. Ik zat op de achterbank tussen vijf kinderen in. Die alsmaar zongen, hij was een smokkelaar. En de vrouw vertelde me dat ze wat levensmiddelen hadden meegenomen... omdat alles in Duitsland twee keer zo duur was. Nu begreep ik waarom de uitlaat over het asfalt sleepte. Daar waren we bij de grens. Haben Sie iets zu zollen? vroeg de beambte Bars. Nur zei de bouwvakker. Duidelijk ingestudeerd met veel understatement. Een van zijn kinderen kreeg de slappe lach. En ik kreeg een rood hoofd. De kofferruimte moest open het eerste gezicht zag hij vier pakken koffie liggen. Is dat alles? vroeg hij bits. Ik geloof er, zei de bouwvakker. Hetgeen hij duidelijk niet had ingestudeerd. Hij liep naar voren en vroeg aan zijn vrouw... hoeveel pakken koffie hebben we bij ons? Vier of vijf? Acht, antwoordde de vrouw. Met weinig gevoel voor understatement. Alles moest eruit en het was een hele hoop... want ik bleef midden in de kring achter... met de hoeveelheid levensmiddelen die best in een kleine FIVO-zaak hadden kunnen staan. Ik kreeg het formulier met een schade van 1256 mark... en zag nog juist hoe in de verte de Opel Record wegreed... en ik werd nagewijfd door de vijf kinderen van de bouwvakker. Na twee dagen werd ik opgepikt door een mevrouw met een Fiat 500... die hem tot stilstand had gebracht door krachtig over mijn tenen te rijden. Je kunt meerijden tot Heidelberg, zei ze. Monter stapte ik in. Op de achterbank lag een bokser die ik niet gezien had. hij mij wel. Vrolijk sprong hij bij me op schoot en begon mijn brillenglazen schoon te likken. Vrouw begon hem naar achteren te praten, maar verloor daarbij zoveel mondvocht... dat er best ruitenwissers aan de binnenkant hadden mogen zitten. Samen met haar speeksel, het gekwijl van de hond en mijn angstweet steeg het vochtigheidsgehalte tot ver boven het landelijk gemiddelde. Ze wilde nu de hond met haar hand naar achteren drukken... maar reed daardoor twee meter door de berm... zodat de bokser als een vosbond rond mijn hals werd geslingerd. Ik geloof dat ik moet overgeven, zei ik. De kotzakken zitten in het dashboardkastje. is ze gevat. Eindelijk bij Heidelberg mocht ik eruit. En daar zag ik haar staan. tussen zo'n stoere verpleegster uit dokken, Rugzak en hangtieten. Ze was na twee dagen al zo verbrand dat de brandweer uit voorzorg de muren van de belendende percelen nat moest houden. Ze was met hoge verwachting van de Italiaanse man op stap gegaan en kwam ook weer in verwachting terug. Het was gebeurd voordat ze het in het woordenboek had kunnen opzoeken hebben besloten samen met de trein terug te gaan... en zo trof ik mijn ouders die middag op het Centraal Station. S'avonds gingen we in het Okura Hotel nog een hapje eten. Als je straks je toetje opeet, mag je nog een paar keer met de lift op en neer. Zei mijn moeder. En zo werd het dan toch nog een beetje vakantie. two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing just a me for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much is come before. Let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. light with yellow just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun uit 1999 van de CD California Cation. Je kon luisteren naar de Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, 16 oktober, dan komen ze naar Rotterdam toe. Ahoy, daar zullen ze een concert geven. Zondag 16 oktober. Kaarten kunnen besteld worden aan een van 115 euro. Oeps. Goed, inmiddels is op eh, internet ook al de afbeelding van de nieuwe cd van de Red Hot Chili Peppers verschenen. 30 augustus verscheen het album onder de titel I'm With You. En de hoes die bestaat uit een eh, pil, dat, eh, een capsule, zo'n plastic ovaal dingetje... met daarop een vlieg. <laughs> en dan moet je het daarmee doen. Nou, wel origineel bedacht, inderdaad. Red Hot Chili Peppers, I'm With You, het album dus in ieder geval voor 20, 30 euro te krijgen. I'm With You, vanaf 30 augustus. En je hoorde in dit geval een oud nummer van de band. Daarvoor hoorde je uit 1971 eh, eh, Nederlands Hoop... De Lifter, de sketch waarin vooral uh, Freek de Jonge te horen was. En die werd weer afgegaan door de stem van Sheryl Crow... een nummer van vorig jaar. En zij zong nog eens een keer Summer's Day, Radio 1... Met de VARA, de nacht klinkt anders. Dit was muziek uit Cuba. Ibrahim Ferrer. En Son de la Guerra. son las palmeras Ferrer. Ibrahim Ferrer met El de la Aanstaande zondag de derde aflevering alweer van VPRO's Zomergasten op Nederland 2. Stepvaas is deze keer te gast en zoals gebruikelijk ook bij deze aflevering... aan het eind van de avond dan wordt er een film vertoond op Nederland 2. Een film die bepaald is door de keuze van de gast Stepvaasen... die bepaalt aan het begin van de avond de televisiefragmenten die vertoond worden... en aan het eind van de avond dan mag je kijken, en dan kan je kijken naar Control. Een film uit 2007 gemaakt door Anton Corbijn... over het leven van Joy Division-zanger Ian Curtis. Anton Corbijn baseerde zich in dit geval op het boek van Deborah Curtis... Touching from a Distance uit 1996. Dat gaat over het succes van Joy Division. When routine bites hard and ambition's low... and resentment rides high... Tear Us Apart. En eh, het succes van Joy Division komt uh, ter sprake in de film Control... die je aanstaande zondagavond allemaal bij half twaalf kunt zien op Nederland 2. Het is de keuze van uh, zomergast Step Vaassen. Tot het nieuws. Met Marjan Koekoek hoor je Daniel Lohuus. Licht, leven en liefde... Zonder is de wereld maar een rotsblok. Vaak valt het niet met. Toch blieb ik mij op kun je pas doen, hij eerst wat zeiden. En vergeet ook niet al die onaardige mensen. Ze ben zo als wij.